Linde met het NOS-journaal. De oproep van 25 landen om de oorlog in Gaza te beëindigen... staat volgens Israël los van de realiteit. Nederland is een van de landen die kritiek uit op de werkwijze van Israël. Volgens Israël geeft de verklaring een verkeerde boodschap aan Hamas. Een man die onder meer vanuit Nederland voor IS ronselde... is veroordeeld tot een celstraf van 5,5 jaar. Volgens de rechtbank staat vast dat de 31-jarige man uit Tajikistan... lid was van de Afghaanse tak van Islamitische Staat. Hij werd twee jaar geleden in Eindhoven gearresteerd... na een tip van inlichtingendienst AIVD. Uit gesprekken met undercoveragenten was gebleken dat hij in Nederland... zoveel mogelijk geld wilde verdienen voor IS. Een deel van de kinderen die ziek werden in een speeltuin in Voorburg... blijkt besmet te zijn met het norovirus. Dat blijkt na onderzoek. Twee weken geleden werden zeker 23 kinderen ziek... nadat ze in de speeltuin waren geweest. De gemeente liet een watertoestel onderzoeken... maar er werd geen vervuiling gevonden. Bij de kinderen werd wel het norovirus ontdekt. De GGD onderzoekt of er een verband is met de speeltuin. Het norovirus is een zeer besmettelijke variant van buikgriep. In delen van Denemarken geldt sinds deze middag code oranje vanwege buien waarbij in korte tijd heel veel regen kan vallen. Zo'n 250.000 Denen hebben een waarschuwingsbericht gekregen. De zware regenval kan leiden tot overlast, stroomuitval en verkeersproblemen. Op campings pakken mensen hun spullen in en in Aarhus worden zandzakken klaargelegd. Volgens het Meteorologisch Instituut is het voor het eerst dat er zo'n waarschuwing is afgegeven in Denemarken. Het weer vanavond en vannacht komen verspreid over het land stevige buien voor. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. In het zuidwesten kan het nog hard waaien. Morgen begint de dag ook met buien. In de middag vanuit het westen opklaringen. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 his troubled mind. I can't switch up like that. Hope you understand. I'll always have your back, but sometimes I can't cope. You trigger what I once lost, and it's okay as long as I'm allowed to feel my pain. The burdens of the past make me question my future. How much longer till I crash? breaks into you. All the burdens of the past make me question my future. I wanna change but can stand the rain. I wanna dive in but can Alternative FM het tweede uur. Kijk, dit vind ik ook heel erg leuk. Dit. Dit is het doorlaatbewijs wat wij hier in deze gemeente krijgen. Eh, maar we hebben iemand doorgelaten. Want eh, ja, hij zit nu ergens op een <laughs> een of andere luie stoel. Terwijl ik eerst even nog netjes even afkondig dat dit eh, Singa is met Feelings. Komt van het album Antidote. Ehm, ga, ja, doorlaatbewijs. Ik eh, vond hem eigenlijk best wel toepasselijk. En daarachter staat ook een van de titels van de nummers die hij gaat spelen vanavond is Luc Nijman. Welkom weer, want eh, je hebt het jezelf wel gemakkelijk eh, gemaakt. Eh. Ja, ja we wij, voelen ons zo thuis dat we, hebben gewoon die, de sofas ingenomen. Ja, en, ja, een beetje, een beetje luie stoel. ja, dus, de luie stoel zitten. Als het maar niet ten koste gaat van het optreden, want oh, aan luie artiesten, daar hebben we niet zoveel Je krijgt een hele intieme, <laughs> intieme speeltocht vanavond. Ja. Eh, het is ook een mooi bruggetje, want eh, de dame die we net eh, hebben laten horen, Singa, die kwam hier ook binnen met haar gitarist. Die zei, huppatee, die bank en jullie pakken gelijk die stoelen. Dus het is eigenlijk precies ongeveer een jaar later hetzelfde oh. verhaal eigenlijk weer. Dus wat dat er gaat. Maar je bent niet alleen, hm. want eigenlijk is het ook een muzikante, songwriter, dat is Anne Marie. Hallo. Hallo. Hallo. ja. en eh, dat niet alleen. Je gaat ook eh, nog een nummer spelen. Zingen. Zingen. De nieuwste single eigenlijk. Hè? De nieuwe single. Ja, ja die heeft een beetje een onuitsprekelijke titel. Ik zal even <laughs> proberen of ik hem eh, goed kan spellen. Mee, dat is goed. <laughs> maar wat er tussen haakjes staat, dat oh, is een beetje... Eban Ola Vogela. Vogela, ja. Ja, die vogel. <laughs> Die vogel zeker, ja. ja. Ehm, voordat we daar ook nog even gaan over <laughs> hebben... Eh, ga ik u eerst even weer terug naar je buurman. Want eh, daar draait het natuurlijk het, uh, het merendeel om. want het heeft natuurlijk te maken met het album... wat je eerder dit jaar ja. hebt uitgebracht. En dat is op het label dames en heren. Chocolate Box Records. En inderdaad, dus ook nog eventjes een, eh, een, beetje reclame maken voor het label. Waar yeah. Eh, you Will Survive heet het album. Ja. Ehm, even over dat album, You Will Survive. Hoe ben je op die titel gekomen? Ehm, door een, eh, een, een, een, vriend van mij die uit elkaar ging met zijn vrouw na 40 jaar. En... Ehm, ik heb, de liedje kwam naar boven eh, eh, en, en dus de albumtitel van eh, eigenlijk naar zijn vrouw toe van You Will Survive, You Will Survive This. Je, ah, komt er doorheen. En, ehm, en dus daar, en dus de, de liedje, de, de, ja, de woorden van de, van de nummer gaat daar ook over. Ja. Maar dan, ik dacht, dat was een, een mooie titel voor een hele album. En natuurlijk, is, uh, you know, I Will Survive is heel bekend, Gloria Gaynor. Mhm. Maar uh, You Will Survive is uh, hopelijk ook een thema voor, voor de masses en voor veel mensen die ook moeilijk hebben. wanneer ze dan in, in een moeilijke situatie te komen. Dus het is eigenlijk een soort een van een morele support voor die mensen. ja, ja daar is het eigenlijk voor bedoeld. Ja, um, want ja, hoe werkt het in het brein van Luc Nijman... als hij dan op een gegeven moment weer eh, met iets komt? Want je hebt, daarvoor had je nog een EP uitgebracht. Eh, ja, ik heb e Spring EP. die, eigenlijk vorig jaar had ik die eh, vorige album, dat we Soul uitgebracht. Ja. En ehm, dan denk ik... Eigenlijk vorig jaar met Chocolate Box. Dat was... muziek van mij, muziek van Annemarie die uitkwam, muziek van Klaske, music van Johannes, de Conductors Band, de jazzband. En, eh, en ik terugkijkend, ik dacht van, jezus, we hebben eigenlijk echt wel eh, twaalf eh, ehm, releases in een jaar. En voor een soort eenmanszaak, als het ware, een kleine soort like, alt-label, ja. alt-FM, ehm, you know, <laughs> dan ehm, dat was, ik was best wel tevreden. En dat heeft mij een beetje gewoon... drive gegeven om, om verder door te gaan, als het ware. Ja. Dus daardoor dit jaar de, de, de volgende album eh, singles. Eh, je, eh, je, hebt nu tweede single uit dit jaar? Of is het de eerste single? Ik denk de eerste single dit jaar. Dit jaar de eerste, ja. Dat, is, nou, dat, is dus mee en dan hebben een Ola Vola. Zie, hij zegt het alsof hij, als al jaren kent. Ja, ja maar de Spanjaarden die zeggen die, die, die H kunnen ze volgens mij ook niet helemaal oh. uitspreken. want uh, het zijn net Fransen. Ja. die hebben dat ja, Fransen die hebben het altijd over de stomme H. Nou ja, die, die kunnen dat ook, niet. Dus- niet. Hebben, ja. ja, dus eh, de, en voor die Spanjolen geldt hetzelfde verhaal. Sorry. <laughs> maar goed. Maar goed. Ik ben ook bevriend eh, in de muziekwereld. Koen Alvarez, sorry dat ik eventjes zeg Spanjool. Maar dat, eh, het is Spanjaard. Ja, dat, dat is een beetje... <laughs> dat vloepte er in één keer zo uit, denk ik ineens. maar Annemarie, jij hebt natuurlijk ook jouw werk bij hetzelfde label waar hij zijn materiaal op uitbrengt. Zeker, ja, natuurlijk. Is dat een eh, eh, prettige bijkomstigheid dat, eh, dat jullie met elkaar samenwerken... en dat je dan op een gegeven moment ook zelf denkt... Hey, ik kan bij Luke even aan kloppen en zeggen van... nou, kun je dit uitbrengen? Dat is hartstikke fijn. Ja. Ehm, even over jou, want je hebt dus die ene single heb je al uitgebracht. Ehm, komt daar nog, komen daar nog meer dingen nog bij van jouw kant uit? Eh, van die album? Nee, van, van Annemarie. Uh, oh, van Anne Marie ja. we zijn, zitten nu aan te werken aan een nieuwe single. Eh, ja, we de laatste single uit in mei en dan de nieuwe single, daar zijn we nog mee bezig. Dus ik denk in, in september, oktober kom, komt het uit. Ehm, we hebben het op stop gezet, want we hebben volgende maand een singer-songwriter avond mhm. gepland. Eh, als mensen geïnteresseerd eh, zijn, kunnen ze eh, ons vinden op uh, ChocolateBoxRecords of Chocolatebox Records of <laughs> ah, ja. annemariemusic.com. All bekende dingen. ja, la la, la, la, dan ga je al... Dat is het volgende bruggetje alweer. Ja, ga maar door. <laughs> maar in ieder geval, dat, dat doen we dan samen met twee andere singer-songwriters volgende maand. En dan gaan we echt de inzetten dan weer voor de, voor de volgende single voor Annemarie. En die volgende album van mij. Van daar zit eigenlijk nog twee albums uh, dus, on the shelf, zeg dus maar, dus wachtend om, om erbij te komen. gaat maar door eh, bij jou ik, ik, ik zit niet, Nee, ik zit niet eh, met... Eh, even te wachten op ah, de volgende ding. Daar, komen veel te veel dingen uit mijn hoofd. Ja. Um, Annemarie, hij kondigde het al aan. La la la la la. Maar ik heb het over la la la lab. La la lab. dat is van iemand die ik ook goed ken. Dat is Ganna. Ganna van dat Riet want daar had jij eh, iets eh, mee te vieren, geloof ik. Eh, met al jouw collega-songwriters die daaraan mee hadden gedaan, toch? Ja, nou dat ik zelf de, de songwriteropleiding van Ganna heb gedaan... dat is alweer jaren geleden. Ja. maar uh, Ganna heeft mij wel op het songwrite-spoor gezet. Ja. Waar ik ontzettend blij mee was. Ja. En omdat ik daarnaast ook een lespraktijk heb als zangdocent geef ik tegenwoordig ook de dagen over zangtechniek eh, aan de studenten van La La Lab. Aha, eh, dus, dus-, dus, dus, dat was de eh, foto die je zag. Ja, ja, dus het mes snijdt aan twee kanten. <laughs> dus jij bent door Ganna nu gevraagd meer voor, het, voor de stem in, in dit geval. Precies, ja. Ah, dat, is, dat is wel een leuke aanvulling. Ja, dus ik ben nu betrokken als docent bij haar songwriteropleiding. Ja. Ja. Eh, ja, want ik zag die foto en ik denk, verrek, dat uh, eh, hebt. Dat, eh, en toen zag ik ook inderdaad gaan zelf er ook op staan. dus, hoe lang is dat geleden dat dat fotootje niet zo lang geleden, denk dat ik. Dat ik zelf de opleiding nee, deed? Nee, dat, ik heb het over dat fotootje. Wat, die foto die is van een vorige maand. Zie je? Ja, ja, toen had een hele groep songwriters had hun eindconcert in de Sinatol in Amsterdam. Mm en daar was ik bij. Ja. Eh, en die opleiding, eh, want eh, dat is die andere, dat andere antwoord wat, wat je wilde geven. Want hoe lang is dat geleden dan? Ja, dat ik denk 2019, zes jaar geleden. Nou, het is al wat tijdje terug. Zes, zeven jaar ja, geleden. Eigenlijk vanwege dat, ja, door dat. Er was iemand ook in jouw les en jij was op zoek naar iemand die je eh, kon helpen met de Engels. Ja, zo ben ik ook weer bij Luke terechtgekomen ah, inderdaad. Omdat ik ja, toen in die songwriter club zat en ik zeg... ik zoek eigenlijk iemand om mijn Engelstalige teksten te checken. En het, liefst, het liefst iemand uit Engeland. <laughs> Ja, eh, eh, dus toen trok gewoon <laughs> natuurlijk dat laadje open... en die zei van, oh, volgens mij moet je bij Luke Nijman weten. Dat, uh, ja, de, grote Engelsman singer-songwriter uit Engeland. Ja, ja, want, jij kent gewoon natuurlijk ook. Ja, ja ik ken Ghana van, eh, van de Naughties, van eh, de Zero's. Ehm, van zij was, eh, is maar een geweldig singer-songwriter. Ja, is En er was een grote singer-songwriter scene zoals jij dat. ik, ik ken jou daarvan van dat moment. Ja. Um, nou, en Rol Half Hyde van ons, die exact. een weekje of wat geleden nog weer met Gerard Huizenveld de uh, hoverdier, hoverdier, hoverdier tips. Die is hier nog geweest Kijk in juni. Dus. Ja. Ik, heb, ik heb hem eh, bij mij thuis gehad vorige week met eh, een nieuwe nummer te spelen, dus eh, op te nemen. Wie? Dus, Row Halfheid? Of, ja, Row, Row Halfheid, ja. Oké, oké. Dus, dus het is allemaal Keep You in the Family. Ja, want hij heeft nog iets geappt, Ro, want dan, dan, moet ik het ook even over hebben. Want dat, dat heeft 10 songs bij Jerry Spurlock. Die appte hij mij Vandaag geloof ik nog. Vandaag? Ja, eigenlijk, ik, hij zegt veel plezier met Luc Nijman. Maar ja, hij is hier ook een, eh, een, paar keer geweest natuurlijk. Ja. Ehm, maar eh, dat, op dat album, eh, wat heb jij daarmee met dat album? Met, met zijn album? Nee, ehm, ik heb eigenlijk een paar nummers gespeeld met de piano. Ja. Oh, dat was Dus ik zit op de album en ze hebben mij gevraagd om vanavond te spelen. Maar ik zeg van, sorry jongens, ik zit op radio met Jaap. <laughs> dus, ach. Ja dus dat is een beetje, een beetje, een, beetje, het eh, verhaal. Goed, eh, we draaien nog twee nummers en dan eh, is het zover. Dan gaan wij wat oh. laten horen, want dat is wel de bedoeling. Want er moet natuurlijk, ondanks dat jullie in die lege stoelen zitten... wel gewerkt worden vanavond. Dus, dus wat dat gaat, helemaal goed. Kijk, dit is al de, de inleiding. de inleiding. Maar dat gaan we straks allemaal meemaken. Want ik heb het lijstje hier ook. Want dat fotootje wat Leon in de appgroep heeft... ja, dat heb ik even overboord gegooid. Dus ik, ik heb even alles op zitten zoeken. Dus wel keurig netjes uitgeschreven. Eh, maar even goed, uh, dank hoor eh, Leon. Want daardoor heb ik het dan weer netjes hier de administratie op orde gekregen. The Sign of Leo, want die heeft de afgelopen week ook weer een single uitgebracht. En dat is dit nummer geworden. En dat nummer dat heet Conquer Your Soul. weer een beetje op een sodemiet Dat er hier ergens een een of andere ventilator eh, achter eh, staat. Eh. Ja, we moeten het toch een beetje cool houden. Ik moet het hoofd een beetje erbij houden. Dus wat dat gaat helemaal goed. Ehm, dit was High on Shy. En dat heeft ook weer te maken met iets wat eraan zit te komen. Want haar nieuwe single, die gaat er ook binnenkort bij komen. Dat heet Don't Sugarcoat It. En wat ook heel bijzonder is, zij komt samen met Samira op 31 juli... als wij eh, de 3 voor 12 door holland Vloedgolf hebben... als studiogasten naar de studio. Dus eh, dan hoeven er geen camera's, dat, dat hoeft allemaal niet... want eh, we maken er dan een soort van podcast van. Zo werkt dat, ja. Ehm, goed, het moment is daar. dit is... Ja, ja, ja, ja. Oh, weer, <laughs> jij doet even het geluid van de ventilatie. dit is, zit, nu niet alles... Uh... Want dan gaat hier iemand eh, of volledig eh, in de stress eh, schieten... als er ergens iets met ventilatoren van te wapperen. Dus lijkt me niet verstandig. <laughs> Goed. we beginnen met het eerste nummer. En dat is ja, meteen ook een hele goeie. Want dat heeft alles te maken met, met dat album You Will Survive. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? You're walking out the door. You say it's forevermore. Well, my heart is breaking on the floor. Why? can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? You said it's never gonna be. don't love me. What about the times we felt so free? Whoa, she said, well, that don't mean nothing to me. Whoa, I'm feeling like this, tears streaming all over my face. Why can't we be friends? Well, I love you too much for that why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? I said I love you too much for that. Why can't we be friends. She said, I love you too much for that. Why can't we be friends? I said, I love you too much for that. Oh, why can't we be friends? als zoals eh, de heer eh, Pepe Fischer dan zou zeggen... beschaafd jazzapplausje klinkt door de studio. Dus eh, bij deze dan ook klinkt hij ook weer. Ehm, want we gaan weer verder. Dat is toch wel weer echt een beetje een blast of the past. <laughs> ja, ja, ook hier, want het is ook een, een wat ouder nummer. Want van wanneer dateert dit nummer eigenlijk, Luc? Die is van 1988. Zo ver Jij wist zelfs niet dat het zo oud was. maar ik heb hem eh. op mijn 18e geschreven. Jij? Of 19 of zo, ja. Ah, eh, dat is een beetje vergelijkbaar eh, met uh, Dolce Berlinger... Die, die, we eerder in de, het eerste uur hebben laten horen. Want die is oh op dit moment 18. En dat is... Dus Dolce, als je toevallig zit te luisteren... en je hoort van Ome Luc Nijman. <laughs> Ooi, oi. <laughs> Dat voor je hebt ook op de 18e, dus eh, dan eh, weet je ongeveer eh, van welk bouwjaar die ook Ja, precies. Ik ben eeuwig Want in 1988 zeg je net, hè? Dat, nou, dan is het voor de snelle rekenaars er wel uit... De uh, dat het ongeveer, dat het, nou, dan kom je wel aardig in de buurt van mijn leeftijd zo'n beetje. Ja. goed. goed. <laughs> Je ziet er zo jong uit, ja. Ja, dank je. Jij ook eh, Ja, ja, dank je. Ja, dank je laten we dan toch even <laughs> Oké, laten we de muziek spelen. inderdaad. Dit Love in Blue, mensen. This love is nothing like the sun This love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. I give you love in blue. Love casts no shadows on the meek. cast no shadows on the poor. Love casts no shadows on the wealthy. Love casts no shadow behind closed doors. Hell hath no fury anymore. cast no shadows on the meek. Love casts no shadows on the poor. Love casts no shadows on the wealthy. Love casts no shadows behind closed doors. Hell hath no fury anymore wat altijd hier eh, heel opvallend is, de stem. Want ik heb je wel eens vergeleken met David Sylvian. Weet je oh, nog? ja, daar heb ik je ook nog wel eens een paar keer mee eh, vergeleken. En eh, dat kwam toch wel hier heel erg duidelijk wel in uit. voor, die, voor die mensen die weten wie is David Sylvian. Dat was de frontman van Japan, mensen. Dat is ook weer van een mensenheugenis terug. Praten we over begin jaren tachtig. Want dat was een beetje ook dat ik Japan eh, heel erg eh, goed vond. Ja. Ja, hij heeft dan hebben wij wel iets verreden over onze leeftijden. <laughs> Terwijl we er toch heel goed over uh, uitzagen. Dat hadden we net geconstateerd. Dat zei jij over mij en ik over jou. Dus gaat, we gaan zo dadelijk nog twee nummers horen. Maar eerst even twee nummers uit de toverdoos. Want er zit ene W. Sans zit mee te luisteren. Dus die eh, moeten we dan ook even weer bedienen. Komt trouwens eh, wel twee keer uit Zandvoort, eh, beste Walter. Dus we gaan dit ook meteen even doen. Dit is Sint Pop. Ik zei vorige week, je moet niet denken aan die man met die mijter. Dus dat, want dat is het niet. de Sint Pop tegenwoordig gemaakt door Wendy Moore. En dat is het titelnummer van, het, van de EP die ze paar weken geleden alweer heeft uit. Nee, vorige week. Twee weken terug. Uh, heeft uitgebracht. En het nummer dat heet Tingle Wiring. It's my iris sister red dark circles underneath my eyes. Full of dread inside is a virus that I spread. All the hurdles that I jump to high. I do it to myself. I refuse to get help. Secretly find comfort in the dark. myself. I refuse to get help. Now I trip out, it's gonna leave a mark. watch dangle by a ring. Here I'm sitting in the shade with nothing to hold on to. The warm breeze whistling in the wires remembering towns i passed through. Back when the distant music played, and dreams were gonna come true. Before all that has transpired, before I paid my dues, I've got no. flaking veins, signs not speaking like they used to. Free from the pool of past desires, I watch the shadows of the clouds move in a lazy stillness that contains. En zo zitten er eh, gewoon even weer eh, twee dingen uit eh, deze fijne plaats waar dit radioprogramma in elkaar gezet wordt. Namelijk is antwoord. Namelijk Wendy Moore, vorige week nog te gast. met Tangled Wiring. die heeft ze nog niet om weten te zetten naar de akoestische versie. En voor zover ik het weet heeft Ruud dat wel gedaan met dit nummer. met Feeling Alright. En ook hij komt eh, uit dit dorp, tenminste hij woont hier. Eh, hij komt oorspronkelijk ergens anders vandaan, uit Alphen aan de Rijn. Daar komt hij echt vandaan, maar hij woont hier alweer ruim 30 jaar inmiddels in Zandvoort. Het is weer zover, we gaan eh, naar Luc en Annemarie luisteren. Want het volgende nummer, en dat is typisch iets voor een Brit... om dit helemaal anders in te delen. nee, hij houdt niet van Londen. nee. nee, nee. nee hij zegt gewoon... Damn, I love Amsterdam. <laughs> Damn, I love Amsterdam. Man, I love Amsterdam. York City, so cruel and so pretty, keeps me up night and day. But I say, man, I love Amsterdam. Riding around in it, man, I love Amsterdam. London town, so tall and so proud. A beautiful lady I know, but I gotta go. Damn, back to Amsterdam. Man, I love Amsterdam. Ba ba ba ba ba ba ba. and Gay Perry So wild and free, it's got nothing for me I'd rather stay where I am Here in Amsterdam Man, I love Amsterdam Riding around in it Berlin, oh, since the fall of the wall No, that's the wrong chorus, so I'll sing it again, yeah Tokyo, always on the go. She says, Come and play, but I say, No, no, I gotta go back to Amsterdam. Man, I love Amsterdam. Ba ba ba ba ba ba ba. since the fall of the wall, it's got it all. But in this old town, I know I've found a pearl in a clam. It makes me feel who I am here in Amsterdam. Man, I love Amsterdam. Riding around in it. Man, I love Amsterdam. was ook ergens, eh, ergens in het nummer, ergens ook damn. Maar goed, eh, <laughs> ik heb het er even aangeknipt hoor. Damn, avocado, <laughs> damn ja, ja, ja. maar goed, maakt niet uit. Eh, het, is, het, is, een leuke versie geworden. Vooral straks als we dit weer ergens terugvinden in een samenvatting... Oh Het, me meesterbrein zit aan de andere kant daar, eh, eh, Leon. Dus die, eh, die haalt dit er vaarloos uit. Dus dat, <laughs> dat, dat, is wel... knippen. Zo. Ja, maar, zo. Tjok, tjok, tjok, nee. Maar we hebben er nog één. En dat is... Die heb ik ook wel eens laten horen hier in deze uitzending. Maar dan de echte albumversie. Maar nu horen we hem hier in deze luie stoelversie. En dat is Sober. Sober. Shake a plastic hand, paint a perfect smile, talk a bit too loud. Just going through the motions, drink a little wine, have a little love, sign an autograph. Just going through the motions. Ooh. last night. I dreamt last night. but now I'm sober. Eh, absoluut het bluesgevoel bij, eerlijk gezegd. Ah, blues. Ja, dat zit... ja, eh, van de blues. Ja, en als je van Amsterdam houdt, dan eh, past dit nummer natuurlijk daar ook nog wel een klein beetje bij. Want ik zie je dan zo slenteren over die grachten. En, ja, ja. Ja. Dus dit is hem helemaal... Uh, kan niet genoeg grond krijgen. Denk het ook niet, nee. we gaan op naar het einde van, van dit uur. Want we, we, zitten alweer een beetje aan die tijd inmiddels. Eh, dat is voor Annemarie weer heel belangrijk. Want ja, eh, de Lala Lab, eh, die krijgt nu gestalte. Want het is wel een wat ouder nummer weer van, van Ghana. Maar ik zat eventjes er doorheen te gaan bij het album... wat ze inmiddels alweer twaalf jaar geleden heeft uitgebracht. En waar ik toen bij was in de Paradiso Bovenzaal. En dat is meteen ook het openingsnummer van dat album. En dat nummer dat heet Run Home. Hier is Ghana. City lights shining chills. I think I like the feeling time stands still. When I'm with you, baby, I get chills. van Dizzy Panda. Eh, vorige week heb ik hem ook al eh, laten horen. En daarvoor hoorde je Run Home van uh, eh, Ghana... die inmiddels alweer van dat album Syrup and Rain afkomstig is. Dat, dat nummer, Run Home. Dat is het eerste nummer wat je hebt kunnen horen. Ik kwam net een bericht tegen dat collega Maarten van Duim kampt... met de naweeën van een griep. Maar komende zaterdag heeft hij eh, eh, deze man in de studio. Dus ik ga daar even gewoon ongegeneerd reclame voor maken. Bij RPL Woerden is dat te horen. Komt heel mooi uit, want het is een opname bij datzelfde programma. Live podium 1071. En dat nummer heeft Tuskhead ook uitgebracht. Het nummer heet I Guess. Tot aan het einde van dit tweede uur. I wanna sail away with places that we never knew. When we meet, it feels like home, safe and sound, safe and warm.